terwijl er juist was beloofd om soepel te zijn. Zes kinderen hebben al te horen gekregen dat ze worden uitgezet... terwijl ze hier allemaal al minstens vijf jaar wonen en naar school gaan. Ruim 100 andere kinderen proberen de uitzetting nog aan te vechten bij de rechter. Het is nog maar de vraag of Oostenrijk over twee dagen kan beschikken over spits Marco Arnautovic. Hij kreeg het tijdens de wedstrijd tegen Noord-Macedonië aan de stok met een speler van de tegenstander. En zocht hem op na een doelpunt. De invallers maken het verschil. Arnautovic, die een eh, heleboel te vertellen heeft, maar ook gewoon eh, heel blij mag zijn met de beslissing in deze wedstrijd. Bij het juichen zou hij een racistisch gebaar hebben gemaakt. Noord-Macedonië heeft een klacht ingediend bij de UEFA. Het eerste vaatje met Hollandse Nieuwe gaat vandaag naar de GGD. Het bekende vaatje met verse haringen wordt normaal gesproken geveld voor een goed doel in de haven van Scheveningen. Vanwege de coronamaatregelen gaat dat feest niet door. De voorzitter van de GGD krijgt het vaatje daarom als bedankje voor de vaccinatiecampagne. We lopen nog niet echt warm voor het testen voor toegang. Dat is dat je je laat testen om met je negatieve uitslag weer naar een restaurant, casino of het theater te mogen. Afgelopen twee weken deden ongeveer 78.000 mensen zo'n test... terwijl er elke dag 225.000 klaar liggen, zegt Hart van Nederland... Holland Casino stopt nu met de toegangstesten. Ja, mensen zeggen eigenlijk in eerste plaats, ik ben gevaccineerd, ik wil ergens naar binnen en waarom moet ik nou eigenlijk dan ook nog een keer getest worden? De tweede belangrijke reden is, het is zo ver weg. Bijvoorbeeld onze vestiging in Groningen of in Leeuwarden, dan moeten mensen zich in Assen laten testen. Ja, dat is wel een enorme, toch wel drempel die mensen over moeten om naar ons toe te komen. De organisatie van Testen voor Toegang verwacht dat meer mensen zich van tevoren zullen laten testen zodra evenementen weer door mogen gaan. Het weer op veel plaatsen begint de dag bewolkt, maar de zon komt er steeds vaker doorheen. In het noorden 20 graden, in het zuiden 27.